Mariette Krol met het NOS Journaal. De Walt Disney Company heeft een nieuwe reorganisatie aangekondigd... waarbij 7000 mensen worden ontslagen. Dat is ruim 3,5% van het aantal medewerkers van het concern. Volgens de directie is het nodig om kosteneffectiever en gecoördineerder te werk te kunnen gaan. Aandeelhouders van Disney klaagden al langer dat vooral de streamingdienst Disney Plus het bedrijf veel geld heeft gekost. De Russische ambassadeur in Nederland is de afgelopen dag ontboden... op het ministerie van Buitenlandse Zaken vanwege de MH17-zaak. Premier Rutte zei in de Kamer dat de reden daarvoor... de conclusies waren van het onderzoeksteam JIT. Dat meldde dat het sterke aanwijzingen heeft dat president Poetin groen licht gaf... voor de inzet van wapens waarmee het vliegtuig is neergehaald. De Russische ambassadeur moest daar tekst en uitleg over komen geven. In Turkije worden ook bijna drie dagen na de zware aardbevingen... nog mensen levend uit het puin gehaald. Zo is in de stad Gaziantep een 61-jarige man gered, melden Turkse media. En in andere gebieden zijn een 12-jarig kind en een 16-jarige jongen bevrijd. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk, maar ze zijn allemaal naar een ziekenhuis gebracht. In de nachtelijke kou gaat het zoeken naar overlevenden door. Onder andere door het Nederlandse USA-reddingsteam. Dat heeft met hulp van speurhonden in de provincie Hatay nu tien mensen gered. De NPO, RTL en Talpa maken volgende week woensdag... op de Nationale Actiedag voor de Slachtoffers... een gezamenlijk tv-programma op NPO 1. Dat wordt gepresenteerd door presentatoren van de drie omroepen. En in het gebouw van Beeld en Geluid in Hilversum... wordt een belpanel met BN'ers opgezet... Ook op de commerciële en publieke radiozenders is woensdag uitgebreid aandacht voor Giro 555. Het weer. Vannacht ligt de vorst tot min 4. De komende dag eerst wat zon, later meer bewolking. Vooral in het noorden is er kans op wat regen.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 zou je doen? Het ritme van Zandvoort, op 106.9. rompemos Al otro día volvemos oh, Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the real of Baby, tonight's like fuego We bout to spend a dinero We party to the extremo, baby This is the real of Toda la noche rompemos Al otro día volvemos yeah.